Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie heeft zelf 100 kilo cocaïne ingevoerd in de haven van Vlissingen... om te bewijzen dat een Zeeuws bedrijf aan drugshandel deed. Dat meldt Nieuwsuur. Het bedrijf wordt tijdelijk gesloten en de directie zit vast. De haven is ervan geschrokken, zeggen ze tegen Nieuwsuur. Dat is toch wel heel uitzonderlijk en voor ons ook een signaal als haven... dat we waarschijnlijk in de toekomst nog beter moeten proberen kijken... met welk soort bedrijven gaan wij in zo'n haven zaken doen... welk soort bedrijven krijgen van ons grondposities... En hoe kunnen we dan op termijn vermijden dat dit zich nog eens voordoet? Kamala Harris heeft vanavond haar eerste campagnetoespraak gegeven... sinds ze heeft gezegd dat zij Joe Biden op wil volgen als presidentskandidaat. deed ze in Wisconsin en ze haalde flink uit naar Trump. I was a courtroom prosecutor before them. And in those roles, I took on perpetrators of all kinds. Predators who abused women, cheaters... who broke the rules for their own gain. So hear me when I say I know Donald Trump's type. Harris was voordat ze vicepremier van Biden werd ook officier van justitie... en ze zegt dat ze dus types als Donald Trump goed kent. Alarm in België. Daar kwam een zeeschip uit Zuid-Afrika aan dat vol zat met spinnen. In de haven van Zeebrugge kan een schip vol nieuwe wagens niet gelost worden... omdat er duizenden spinnen overal webben hebben gemaakt. De haven wil geen risico nemen en wil vermijden dat exotische spinnen ons land binnenkomen. De auto's mogen enkel gelost worden als de spinnen dood zijn.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 Sympathy eh, van eh, niemand minder dan eh, de Rare Bird Band. een nummer van Steve Roland oorspronkelijk. Maar ik vond dit ook wel een aardige uitvoering. Ik denk, nou, laat ik u daar eens mee verrassen. Welkom luisteraars bij weer twee uur lang Tussen het en Vloed. Ik ga voor u proberen weer mooie muziek voorbij te laten komen. Ik heb al een verzoekje binnengekregen van Annemieke Vos. die wil graag straks genieten van Roberta Fleck. Gaat u met haar doen met eh, een heel bekend nummer. Ik ga het nog niet... Nou ja, ik mag het wel verklappen eigenlijk ook. Killing Me Softly. Moet je niet doen. Ik wil nog een tijdje mee. Toevallig nog jarig ook vandaag. En eh, als je me dan gaat vermoorden, eh, dan, haal ik mijn volgende verjaardag niet. Dat is niet de bedoeling natuurlijk. Hè? Voor u speciaal de Carpenters. Met het prachtige nummer Solitaire. There a man, a lonely man who lost his love through his. Indeed within his side. De Carpenters, Karen Carpenter met uh, het prachtige Solitaire. En Solitaire is natuurlijk een eh, kaartspel wat je in je eentje aan de computer kunt doen. Eh, maar ook met gewone kaarten, natuurlijk gewone spelkaarten kun je het ook doen. En <laughs> ja, het wordt veel in kantoorpanden. Op de Zuidas bijvoorbeeld ben ik wel eens ergens binnengelopen in een kantoorpand. dan zat een hele hoop personeelsleden in de baas een tijd staat solitaire te spelen op de, op de computer. Dat kan allemaal. Maar we hebben genoten vanavond van het prachtige nummer solitaire van eh, Karen Carpenter. En nou ga ik u zachtjes vermoorden. Met, eh, met zijn liedje. Killing Me Softly was this song. Speciaal voor Annemieke Vos. Annemiek, hier komt Roberto Fleck voor jou. Strumming my pain with his fingers. Singing my life with his words. Killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly. Om iemand zachtjes te vermoorden met een liedje. Duurt toch niet? <laughs> nou ja, in ieder geval zal eh, het zal ook niet zo'n vaart gelopen hebben, denk ik. Misschien eh, eh, denkbeeldig. In, in een droom of zo. Ik hoop maar dat... degene die het liedje moest aanhoren waar het voor bestemd was, zeg maar... dat die het allemaal heeft overleefd in ieder geval. maar natuurlijk. Neil Young, Harvest Moon was dat. Dat was weer volop genieten, luisteraars. We gaan eh, genieten van een verzoekje van Petra Dillema. We hebben al een nummer gedraaid van de Carpenters, Petra. Maar eh, ja, deze is zo mooi. En eh, ik heb ook wel iets met de rainbow. alle kleuren van de regenboog zie ik af en toe... als ik verkeerd op mijn fiets ga zitten, bijvoorbeeld. <laughs> maar nee, dit is echt, echt mooi. Dankjewel voor het verzoek. The Rainbow Connection, The Carpenters. Speciaal voor Petra Dillema. Why are there so many songs about rainbows? And what's on the other side? Rainbows are visions, but only illusions rainbows have nothing to hide. So we've been told, and some choose to believe it. I know they're wrong, wait and see. Someday we'll find it, the rainbow connection, the lovers, the dreamers we have Petra was een mooi nummer van de Carpenters. Eerlijkheid doet mij, eh, op gebied bij te zeggen dat ik het eigenlijk niet ken, eh, Het liedje van de Carpenters. Ik ken er een hoop, maar deze die, eh, had ik nog niet eerder voorbij eh, horen komen. Dus eh, ja, dank daarvoor. En ja, Rainbow Connection, dan sta je er gekleurd op, denk ik. We had joy, luisteraars. We had fun.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 ik blijf er een fan van hoor. The Fortunes, lekkere muziek. Seasons in the Sun. Nou, ik was twee, twee weken geleden was ik op de Schelling luisteraars. Een leuk eiland trouwens hoor, om, eh, om te verblijven. Eh, bij de ouders van mijn eh, schoondochter was ik de gast. Die hebben daar een, een staakerven op de Schelling. Maar ik was een dag of twee daarvoor was ik gestoken op mijn eigen slaapkamer. slaap ik altijd met de ramen open. En als je dan een licht brandt op je slaapkamer, dan komen er natuurlijk muggen naar binnen. En ik was uh, s'nachts gestoken, uh, eh, notenbenen eh, tussen mijn haar op mijn hoofd. me gewuld. En ik was op de en ik kreeg hoofdpijn, ik kreeg pijn in mijn nek. de klieren op in mijn nek begonnen op te zetten, lymfeklieren. mijn schedel zag helemaal rood aan de achterkant, zei mijn gastheer en gastvrouw. Ik heb nog even goed nog wel van eh, ter Terschelling kunnen genieten. Maar ik had, eh, toen ik thuis kwam en in de huisarts bezocht... Eh, had ik wondroos, ja, op je hoofd notabene. Dat schijn je ook op je hoofd te kunnen krijgen. Dus ik kreeg een penicillinekuur mee van zeven dagen. En ik was vijf dagen op weg en het ging niet over. Hoofdpijn, stijve nek, klieren opgezet. Schrijnende pijn achter op mijn hoofd. Daar nou, in ieder geval weer terug naar de huisarts. En die had inmiddels een kweek genomen. Eh, eh, van de bacterie die mogelijk die infectie eh, veroorzaakte. Uiteindelijk veroorzaakt door een muggenbeet. Ja, moet je nagaan. Die muggen zijn ook al niet meer te vertrouwen. Ook als het Haarlemmers zijn. De Haarlemse muggen zijn ook niet te vertrouwen. Maar deze mug die was, ja, ja, was kennelijk besmet met een of andere bacterie. Gelukkig werd de bacterie herkend. Ik heb nu een nieuwe penicillinekuur en daar ben ik nu twee dagen mee onderweg. En het is nu al een aanzienlijk verbeterd. Dus ik neem aan dat deze eh, deze kuur wel aanslaat. Nou, waarom wil ik dat even aan u vertellen? Gewoon maar zomaar zo. Omdat ik jarig ben vandaag. En als je jarig bent, mag je alles vertellen, toch? Met Smokey gaan we in de armen van iemand leggen. Dat helpt ook eh, tegen, tegen Montroos. Dat weet ik zeker. just open your heart to me. You get whatever you'll ever need. You think that's too high for you, baby?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 You give in to the charms of someone. You lay back in the arms of someone you love. Baby, you lay back in the arms of someone when you feel you're a part of someone the arms of someone you love. Oh, yeah. Ja, Smokey, u kent hem natuurlijk van eh, Living Next Door to Alice. Of, Hoe de Fuck is Alice? Hebben ze later een eh, persiflage opgemaakt. Die ga ik misschien morgen wel draaien. Want ik ben morgen ook weer bij uw luisteraars. Tussen de klok van 9 uur s ochtends en 12 uur s ochtends. Met Duifzaag de Week door. Dan eh, allemaal gouden houden en heerlijke stukjes cabaret. We gaan lachen. Het is de meest vrolijke ontbijtshow van Kennemerland, zeg maar. Zo durf ik wel te zeggen eigenlijk. Ja beetje eigenwijs van die duiven natuurlijk. Maar ja, eigenwijze duiven moet, je, moet je ook hebben op de wereld. Zo is het toch? Eh, wat wil ik nog meer tegen u vertellen, luisteraars? Nou, het is misschien eh, something stupid, maar... Eh, als ik Nicole Kidman zie... Nou, luisteraars. Als ik Nicole Kidman zie... Ja, sorry hoor. Dan... Als ik Nicole zie... Oh, gaat mijn mannenhart sneller kloppen. En dat van Robbie Williams ook.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 that your perfume fills my head. The stars get red and all the nights so blue. fills my luisteraar. Wel als je mooie verzoekjes indient, vind ik hartstikke gezellig. Ik ga extra veel van je houden. Op mijn verjaardag naar de benen. Ja, wat wil je nog meer? Mooie verzoekjes op mijn verjaardag. En eh, ja, die, eh, die van de Carpenter net, wat ook een beetje van mij bedoeld, eh, heb ik van Petra bedankt. heb ik nog niet voor bedankt, Petra. Moet ik nog doen. Dus dank voor de, voor de Carpenters met de Rainbow Connection, waar we zojuist naar hebben geluisterd. We gaan genieten van Joni Mitchell. Daar ben ik ook een grote fan van. En zij heeft een prachtige uitvoering van Stormy Weather. Nou, we hebben genoeg eh, slecht weer gehad in Nederland. Ondergelopen snelwegen zelfs. Auto's half in het water, zeg maar, uh, verdronken. Eh, gelukkig de inzittenden van de auto's niet. We zijn, dacht ik, geen slachtoffers gevallen, gelukkig. Maar wel nat weer, ontzettend. Stormy weather. turn to you. Please answer me. komt eh, oorspronkelijk van een Duits liedje. Dat heet Mutterlein. Mutterlein kunt dus nog maar zo wie vroeger zijn. En eh, daar heeft Joni Mitchell dus deze mooie uitvoering van gemaakt. Het zijn natuurlijk de BG's. Don't forget to remember me. believe that you have left me telling myself that it's true. I photograph of you, girl. Though I tried. oude, hit van eh, de heren Bee Gees. Sorry, ik heb even mijn mond vol uh, eh, Voordat ik mijn eh, volgende pensel in moet nemen... <laughs> moet je wat gegeten hebben. En zo'n 11 uur, dan moet, ik, dan moet ik er weer eentje slikken. Dus dan, ja, waarom zeg ik dat nou allemaal? Dan wil ik u eigenlijk helemaal niet meer lastig vallen. Wel met mooie muziek. En ik, ik droom elke nacht, hoor. Ik heb elke nacht wel een droom. U ook? Ja, nou, meestal droom ik hiervan. show I told him so heb je als je een fout knopje indrukt, luisteraars. kan zomaar gebeuren. Hè?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 Mooie stem. En eh, die heeft een paar van die mooie tunes voor me ingesproken, luisteraars. Nou, dankjewel Raymond. Eh, we gaan eh, een prachtig nummer draaien van Ronan Keaton, En die zat volgens mij bij Take That, ook samen met Robbie Williams, als ik me niet vergis.